Dik Hark met het NOS Journaal. Het kabinet staat positief tegenover SGP om ouders met een laag inkomen en meer dan twee kinderen tegemoet te komen. Het kabinet was van plan het zogenoemde kindgebonden budget af te schaffen na het tweede kind. Onder andere de SGP is daar tegen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer tijdens algemene beschouwingen dat hij wil bekijken of de maatregel kan worden aangepast. Het ziet ernaar uit dat ouders minder krijgen voor het eerste kind. Rutte benadrukte verder het belang van hervormingen in de zorg en de sociale zekerheid. Hij zei dat essentiële voorzieningen moeten worden hervormd, omdat ze anders over tien jaar niet meer bestaan. Het OM heeft een jaar cel geëist waarvan de helft voorwaardelijk tegen de Damschreeuwer, de man die vorig jaar op 4 mei de nationale dodenherdenking verstoorde. Ook wil justitie dat hij vijf jaar lang niet meer op de Dam mag komen tijdens de dodenherdenking. Slachtoffers die op de zitting waren zeggen dat ze nog steeds lichamelijke of psychische klachten hebben. Ze gaan een schadevergoeding eisen. Bij de politie zijn tot nu toe 70 tips binnengekomen over de aanslag gisteren op het gerechtsgebouw in Amsterdam. Een aantal van die tips is bruikbaar, zegt de politie. Het gebouw aan de Parnassusweg wordt ook vandaag extra beveiligd. Er surveilleren meer politiewagens dan gebruikelijk in de omgeving. Door een E van het gerechtsgebouw werd gisterennacht geraakt door een projectiel. Niemand raakte gewond, maar de schade is fors. De politie op zoek naar twee verdachten die gevlucht zijn op een scooter. Michelle Martin komt voorlopig niet vrij. De ex-vrouw van Marc Dutroux had een reïntegratieplan ingediend, maar dat is door een Belgische rechtbank afgewezen. Martin is veroordeeld tot 30 jaar cel voor medeplichtigheid aan onder meer moord, seksueel misbruik en ontvoering. In mei had ze de helft van haar straf uitgezeten en daarom komt ze in aanmerking, aanmerking voor vervroegde vrijlating. Haar ex-man Marc Dutroux zit een levenslange gevangenisstraf uit. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon bij een temperatuur van 17 graden. Morgen en in het weekende meer zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file tussen Driebergen en Maarsbergen 4 kilometer.